De Poolse ambassade is kwaad over een initiatief van de PVV heeft gelanceerd... waarop mensen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. De ambassade noemt de site discriminerend... omdat mensen alleen kunnen klagen over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ook GroenLinks ziet niets in site. Volgens die partij heeft de PVV er weer een speeltje bij door Oost-Europeanen te bombarderen tot nieuwe vijanden. Minister Kamp vindt het meldpunt een zaak van de PVV. Hij wil er geen oordeel over geven. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 23 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bus met bruiloftsgasten botste in de staat Uttar Pradesh door nog onbekende oorzaak frontaal op een vrachtwagen. De bruid en de bruidegom zaten niet in de bus, zij reisden met eigen vervoer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vallen in India de meeste verkeersslachtoffers ter wereld. De wegen zijn vaak slecht en veel auto's en bussen worden slecht onderhouden. Het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid wil dat alle A380 A380 toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden nagekeken. De 68 toestellen moeten op haarscheurtjes worden onderzocht. Vorige maand moest al een derde van de A380-vloot worden gecontroleerd... nadat bij een aantal vliegtuigen haarscheurtjes in de vleugels waren vastgesteld. Er werd toen gezegd dat de veiligheid van de toestellen niet in het geding is. De laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog, Florence Green, is overleden. Ze zou over twee weken 111 zijn geworden. Green was geen actieve deelnemster aan de strijd. Ze werkte als serveerster voor officieren. Toch werd ze officieel erkend als veteraan omdat ze in het laatste oorlogsjaar, 1918, dienst had genomen bij de Britse luchtmacht. Nu Florence Green is overleden is er voor zover bekend niemand meer in leven die in de Eerste Wereldoorlog in dienst was van een van de oorlogvoerende legers. Het weer droog en steeds vaker zon. Het is ongeveer min 2 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen mogelijk wat lichte sneeuw en in het westen lichte dooi. Dit, Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. En dat gebeurt vandaag op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Oh, met ja, het viel eigenlijk wel mee. En eh, ja, de treinen rijden ook normaal gewoon. Dus, ja, eh, dat, is eh, sinds een paar dagen hoor. Wat? Dat de treinen weer normaal rijden. Ja. Want was vrijdag met het treintje en we ik naar Haarlem gaan. Dan drie kwartier op stations aan wachten. Ja. En dat een dame mooi ingeving van ja, we gaan met de bus. Gaan we naar boven naar de bus toe. Rijdt de bus voor onze neus weg. Ja. Nou, toen ging de trein toch uiteindelijk. Weer in ja. We hebben het overleefd. Alles hebben, maar ik vond het eh, een prachtig gebaar. Wij stonden in Haarlem net op het station te wachten. En toen kwam er een meneer via de luidsprekers en zei... Wij vinden deze overlast heel erg onprettig. En daarom kreeg je op station gratis koffie. En wat dacht je van mij dan? Ik drink geen koffie. Nou, thee kon je ook krijgen. Oh, oké. Gratis koffie en thee bij de kiosk. Ja, maar dat is al de hele week zo. Ja, maar vind ik een netjes gebaar. Ik las in de metro gisteren, vond ik ook wel grappig. En dan kan die machinist zelfs een eh, baan voor kwijtraken. De trein reed weg, de conducteur had gefloot, de trein reed weg en er waren nog twee mensen aan het rennen. Tien meter verderop zet hij zijn trein weer stil, gooit zijn deurtje open van zijn cabine. Trekt die twee mensen naar binnen en rijdt weer verder. Ja. Nou, die vind ik ook netjes. Dat vind ik heel netjes. Ja, mag niet. Officieel maar... mag het niet, maar hij doet het wel. Ja. Dat vind ik netjes. Goed, maar laten we het niet over de prikkelen van het spoor hebben, want eh, dat, eh, daar kunnen we toch niks aan veranderen. En ehm, het is alleen zo jammer dat iedereen de NS de schuld geeft, terwijl die er niet zou kunnen doen. Nee, je moet... Uh, ProRail moet, je pakken. Nee, moeder natuur. Ja, nee, maar eh, ProRail heeft zijn zaken niet op orde. En ja, ProRail, geen of eh, NS. Nou, het heet, het heet nu ProRail allemaal. Ja. NS is alleen maar gebruiker van sporen spoor. En ProRail die beheert het. Maar als je dus- kijkt naar de Talis Thalys bijvoorbeeld. Ja. Die rijdt gewoon zonder problemen. Ja, Weer of geen weer, sneeuw of geen sneeuw. Maar dat komt omdat daar nieuwere techniek in zit. Die, uh, die hebben eigen sporen ook, nieuwere techniek. Ja. Dus vandaar. Vandaar. Maar goed, zullen wij ons nu maar met de vinyljaren gaan bezighouden? Oh, waren we daarmee bezig? Want we kunnen natuurlijk... Ik dacht dat we in het praatprogramma zaten. Nee, we kunnen natuurlijk wel hele verhandelingen over de NS gaan houden. maar, uh, <laughs> ik had het nog gezegd. stedentocht. Zullen we daarover hebben? Alsjeblieft, zeg. Die gaat niet door. Eh, Dan die mensen Dit door. Nee, gaat niet door. Maar goed, we hadden, ik had het al op eh, internet gezet. Kort maar Ik net on. We hebben vandaag... Ik uh, net on. We hebben vandaag de concert voor Bangladesh, dames en heren. Een concert dat gegeven werd in 1971, georganiseerd op zeer korte termijn door eh, George Harrison. Om eh, zijn vriend Ravi Shankar, samen met zijn vriend Ravi Shankar, om het zeer noodlijdende Bangladesh in de tijd wat ongeveer net was afgescheiden van, eh, van Pakistan, Oost-Pakistan. Ja, Oost-Pakistan. Was ongeveer net afgescheiden en het was daar allemaal niet zo best. Overstromingen, rampen, natuurrampen, weet ik het allemaal niet wat er aan de hand was. Het was allemaal niet zo erg mooi. In ieder geval Ehm, het concert vond plaats in de Madison Square Garden in eh, New York natuurlijk. Daar hebben we het al meer over gehad, over die prachtige gelegenheid. Ehm, het concert vond plaats op 1 augustus 1971. En eh, dat, eh, dat zijn, het is twee keer gedaan. Eén keer om 12 uur s middags en nog één keer om 7 uur s'avonds. Dus er zijn twee concerten gegeven op één dag. Ja. Het leuke was dat... dat was natuurlijk Net zo goed als wat we vorige week met Onukes hadden. Dit was een liefdadigheidsconcert. En eh, ja, daar deden de grootheden uit die tijd deden daar om aan mee. Eh, je hoeft maar even als namen te noemen natuurlijk. George Harrison. Verder Bob Dylan, Eric Clapton. Eh, Ringo Starr. Leon Russell vooral ook. Billy Preston en Ringo Starr. En nog veel meer mensen hoor. Want er waren, het was een, een gigantische band die er stond met heel veel... Met heel veel zangers en zo. Nou, we gaan eh, die LP, die LP-box van drie LP's die we vandaag hebben, eh, die gaan we vandaag dus draaien. Eh, we slaan uh, gemakshalve maar even het Indiaanse gedeelte over. Dat duurt meer dan een kwartier. En ik denk niet dat we daar veel <laughs> luisteraars plezier mee doen met Ravi Shankar. Ondanks dat het fantastische muziek is. Laten we dat vooral wel even vaststellen. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat mooi vinden. Daarom beginnen we gewoon lekker met George Harrison. En die hele groep artiesten die daar stond. Een nummer dat ook voorkwam op zijn LP All Things Must Pass. George Harrison met een live uitvoering van Wa Wa. Wat is het een geweldig. En het werd, eigenlijk eh, is het nog bewonderenswaardiger. Eh, mag ik even de informatie? Toch, dank u wel. Ehm, is het nog bewonderenswaardiger eigenlijk. Omdat eh, het eigenlijk in een hele korte tijd is het georganiseerd. ook in een hele tijd, korte tijd zijn alle muzikanten bereid gevonden om daar aan mee te doen. Hoewel niet allemaal. Want... Ehm, John Lennon bijvoorbeeld was wel gevraagd maar wilde per se die Japanse schreeuwlelijk meenemen. En dat zag George Harrison niet zitten. Eh, omdat hij natuurlijk altijd zeer luidruchtig aanwezig was in die tijd. Dus eh, vandaar dat John Lennon eh, weigerde om eraan mee te doen. Of hij is geweigerd. Omdat hij dus zijn vrouw mee wilde nemen. En dat wilde niemand. Paul McCartney die was ook gevraagd. Maar die weigerde zijn mededeling uit onvrede over de meisjes waarop de Beatles uit elkaar gegaan waren. Dus zodoende dat alleen Ringo Starr er wel bij was. En eh, hij eh, liet vooral weer eens even zien wat een geweldige drummer het was. Want ze werkte daar in het concert met twee drummers. Jim Keltner en Ringo Starr. En eh, die speelden allebei dus hetzelfde. Dat was een soort synchroon drummen. En dat, dat was geweldig om te zien. Verder mensen die meegedaan hebben. Nou, dat kan ik u nog wel even gaan, een beetje gaan vertellen. wie er allemaal mee werden. Nou, Billy Preston. Die deed dus alle Hammond-orgelpartijen. Ehm Leon Russell deed de piano en eh, zong hier en daar wat. Nou ja, zingen. En eh, bas speelde die ook. Verder hadden we Eric Clapton. Die deed zang en gitaar. Bob Dylan, zang en mondharmonica en gitaar. Klaus Forman, de man die al die hele oude vriend van de Beatles, die speelde bas in de band. Jim Keltner, drums. Jesse Ed Davis op gitaar. Don Preston, gitaar en zang. Carl Radle speelde ook bas. En Badfinger, dat was een, een, een bandje wat bij ehm, Apple onder contract staat. Die deden alle akoestische gitaren. Die stonden op de achtergrond alleen maar akoestische gitaren spelen. En George Harrison zei op een gegeven moment, I hope you hear them. <laughs> Want de PA-systems waren toen nog niet zo goed als vandaag de dag. Ehm, verder hadden we nog eh, de Hollywood Horns. Dat waren dus de blazers die erbij waren. En een achtergrondkoor bestaande uit eh, Don Nix, uh, Joe Green, eh, wat staat daar nou? Mm-hmm. Marlin Green. Jeannie Green en verder Marlin Green, eh, Dolores Hall en Claudia Lanier. Die deden allemaal mee. En wat had Don? Hè? Wat had Don? Don? Don had niks. Doen had niks, nee. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, oké. Okay. Probeer eens een serieus radioprogramma te maken, maar <laughs> het dat lukt niet. bijna niet mogelijk. Goed, we gaan verder met eh, een prachtig stuk dat Billy eh, Preston op het Apple label toen heeft opgenomen onder de productionele leiding van George Harrison. Prachtig nummer overigens. Billy eh, Preston live dus het, met het schitterende That's the way God planned it. Dit is Billy Preston. I'd like to continue with uh, a song from a member of the band so greedy when there's so much land heart terugzien. Uh, eh, want die Danny Preston gaat echt helemaal uit zijn dak op een gegeven moment. Gaat hij als een gek over de bühne heen lopen springen. En, ah, het, is, het gewoon geweldig. Nou, je hoort het ook wel een applaus van het publiek. Eh hoe enthousiast ze zijn. Het ging helemaal uit zijn dak. Maar het was ook, ik denk als je daarbij was, ik in die zaal stond, het was gewoon een geweldige belevenis om, om dat spul bij elkaar te zien. Overigens, eh, het is dus een bioscoopfilm geworden. Eh, hij is ook op video uitgekomen. En onlangs, een paar jaar geleden, is hij ook in een mooie luxe box zelfs op DVD uitgebracht. En het is fantastisch om dat te zien. En er zit dan nog een hele documentaire bij over... Eh, hoe het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan is. Ik weet ook dat er bijvoorbeeld heel veel angst was bij George Harrison dat Eric Clapton bijvoorbeeld niet op zou komen dagen. Ze hadden een vliegticket voor hem geregeld en toen zat hij dus <laughs> niet in het vliegtuig. Want Eric Clapton was de dag daarvoor, ehm, vertelt hij zelf in die film, nogal stronken geweest. Eh, behoorlijk aan de drank en andere spiritualiën en genotsmiddelen geweest. Dat, eh, die was het eh, totaal vergeten. We hebben ze met veel vijf en zes hebben ze nog voor elkaar gekregen <laughs> dat hij in een in een later vliegtuig toch nog naar New York is kunnen vliegen. En, en Erik vertelt ook in die, in die documentaire, een geweldig verhaal natuurlijk, dat hij, hij heeft bijna niet meegerepeteerd met, met de rest van de band. Dus hij stond daarbij en wist eigenlijk helemaal niet precies wat er ging gebeuren. Hij had ook nog eens een keer een verkeerde gitaar bij hem. Want hij speelde normaal altijd op een, op een Fender Stratocaster. En hij had een of andere Gretsch gitaar meegenomen. Een jazz gitaar die dus echt voor een meter klonk. Want het geluid van, van Clapton, wat die normaal had, dat was er gewoon helemaal niet. Dus er waren nog wel wat perikelen. Maar heel erg leuk allemaal. En we gaan er veel van draaien. We gaan nu door met eh, Ringo Starr. Eh, Ringo had net een eh, single gemaakt onder leiding van George Harrison. En ja, het is geen groot zanger. En <laughs> dat is hier ook wel door. Ringo Starr en It Don't Come Easy. was dat. Met een Don Commissie. Hij was zelfs even tekst kwijt. Ja, dat mag allemaal. Want dit eh, zal ook waarschijnlijk gedacht hebben van... ik hoef niks te doen, alleen een beetje drummen. Maar hij moest wel zingen. Um, prachtige een prachtig concert was het dus, Bangladesh. En het merkwaardig is eigenlijk, of merkwaardig, het is niet zo merkwaardig, maar het frappante is dat het, eh, het album, wat in die tijd, 1972, dat het uitkwam, best wel behoorlijk prijzig was. Want ik, ik denk dat de prijs rond de 40 gulden lag toen zo'n beetje. Dat is natuurlijk een, een box met een, eh, met, een, eh, met een driedubbele LP erin. En aangezien je dus rekent dat een LP dus ongeveer in die tijd rond de 18 euro, gulden kostte. Nou, dan denk ik dat die box toch wel gauw 40, eh, 45 gulden gekost heeft. Ik weet niet precies hoor, maar dat zou wel kunnen. Maar het leuke is dat hij toch steeds vier weken nummer 1 heeft gestaan in de Nederlandse album top 100. En dat was van 5 februari 1972. Dus dat is nu, uh, even rekenen hoor, dat is nu 40 eh, jaar geleden hè. Ja, zo ja, 40 jaar geleden precies. dat, die, dat die LP dus uitkwam ongeveer. Eh, en eh, hij heeft het uh, volgehouden tot 3 maart 1972. Dus dat is toch wel een beste tijd voor een zo dure LP in die, in die tijd. Maar dan, ik me dat afvragen. Ik betaal dus 30 gulden voor die LP. Gaat dat ook naar het goede doel toe? Ja, het grootste deel is naar het goede doel. Want er is 100, nee, 243.000 dollar opgehaald. Ja. Van het concert. Ja. Nou, alle, alle nou, aftrek van kosten natuurlijk. Kijk, de, de, van zo'n plaat en, en, en alle dingen. Dat, de, dat is dus het netto bedrag wat het opgeleverd had. Nou, en 200, wat zei 243.000 dollar. Ja, nou, 40 jaar geleden. Een hoop geld. Dat is een hoop geld in die tijd hoor. Vergis je niet. Dat, eh, als je dat moet omrekenen naar huidige normen, dan eh, zit je toch eh, wel aanzienlijk hoger, denk ik. Maar goed, ehm, we gaan door met Bob Dylan. Bob Dylan was ook tot het laatste moment onzeker of hij wel wat zou doen. Hij was wel uitgenodigd, maar het was echt tot op het laatste moment eh, wel onzeker. En er is ook bijna niet voor gerepeteerd. Eh, eh, hij kwam gewoon de bühne op en George Harrison ging erbij staan met zijn gitaar. Leon Russell met zijn, met zijn bas. En nou ja, oké, okay, laat maar kijken wat we gaan doen. Zo ongeveer gebeurde dat. En vandaar dat het ook zo mooi klinkt. Want het is gewoon niet ingestudeerd. Dit is gewoon muziek. <laughs> gewoon geïmproviseerd. Mooi. We gaan luisteren naar een nummer van Dylan. Wat ook nog eens ooit is opgenomen door Brian Ferry. Als ik het goed heb. It's a hard rain's, eh, hard rain's gonna fall. Dit is Dylan. Live. Begeleid door George Harrison. Leon Russell. Like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan. graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken, and it's a heart. It's a heart. It's a heart. It's a heart. gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing there ten thousand whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. heard the song of a poet who died in the gutter, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Who did you meet? my blue-eyed son. Today did you meet my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. to heart. deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp dirty prison The executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where souls are forgotten Where black is the color and none is the number And I tell you reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking. But I know my song well before I start singing. And it's a heart, it's a heart, it's a heart. is geweldig. We gaan er zeker nog meer van horen van Dylan. Maar de hele set, eh, alle nummers die hij doet, eh, integraal op deze plaat, <laughs> duurt ongeveer 25 minuten. Dat is een beetje erg lang. Ah, we gaan er nog wel meer van draaien, want ik vind het zo geweldig. Eh, Dylan was eigenlijk gewoon weer een beetje, beetje terug op zijn oude niveau. Hij had natuurlijk een uitstapje gemaakt naar de country muziek met, met dat afschuwelijke album Nashville Skyline. voor de Dylan adepten natuurlijk, nou ja, dat, dat was Dylan niet meer. en hier keerde hij gelukkig weer een beetje terug naar zijn roots lekker met het gitaartje, het mondharmonicaatje. En ehm, ja, gewoon bijna onvoorbereid hier dus gewoon fantastische muziek maken met begeleiding van, ehm, van George Harrison op gitaar en eh, eh, Leon Russell eh, op basgitaar. En we blijven even bij uh, Leon Russell, want ik ben verplicht om dit nummer te draaien. Want dat heb ik opgedragen opgedragen <laughs> gekregen door onze programmadirecteur. Uh oh. En waar is hij dan? Waar is hij dan? <laughs> Ja, dat weet ik niet. Maar ah, jij, eh, waar zit je? ik moest dit draaien, zei hij. Nou, daar komt hij dan. 9 minuten 26 lang, naam, of 27 zelfs. Oeh, ik zou bijna nog een seconde van hem stelen. 9 minuten 9 minuten 11 volgens deze plaat. Oh, nou hier staat 9 minuten 7. Ja, je moet niet alles geloven wat je ziet. Oké, <laughs> nou, het staat hier, kan mij het schelen. Eh, ruim negen minuten. Ruim, <laughs> ruim negen minuten. <laughs> Leon Russell, dames en heren. En die eh, was member of the band. Hij was dus gewoon pianist. Ehm, zijn eh, naam was een beetje al groot geworden door Joe Cocker. Door de Mad Dogs en Englishman. Waar hij ook een belangrijke vinger in de pap had. En hier trad hij op. Ehm, en maakte een fantastische medley. Als zanger, nou ja, hij, ik vind het een afschuwelijke stem, maar hij wist het wel te brengen allemaal. Dat ging het om. Ehm, hij gaat een medley doen. En eh, daar zitten een aantal stukken in. Jumping Jack Flash van de Rolling Stones met een... Eh, volgens mij eigen tekst van hem. Want ik herkende de tekst niet zo snel. Zoals de Stones hem zingen in ieder geval. Jumping Jack Flash van de Stones en Young, Young Blood. Eh, het eerste stuk werd natuurlijk geschreven door Mick Jagger en Keith Richard. Het tweede stuk door Jerry Leiber en Mike Stoller. Um, dat gaat hij dus doen. 9 minuten en 27. Nou ja, we houden het maar even aan. Leon Russell live tijdens de concert voor Bangladesh. Hier is hij. Geweldig. A couple of numbers from Leon. just don't treat me right. Then I woke up this morning and I looked her in the eye and she said, Sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me. Whoa, it hurt me deep down to my soul and I had to walk on out the door. I was crying in my heart, I didn't know if I was gonna ever see my baby no more. I went walking down the street and I was ashamed to look at anyone I meet. Whoa! Oh, all at once a blinding light flashed in my eyes, and there she was standing leaning up against the lamppost. Euh, Looky there. look so sweet to me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, she winked at me and she smiled at me and she said, Yes, Daddy, I understand. I walked on down the street back in my pad. And I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with the great big blue bedroom eyes and she said, ah! screaming all night long. Said, I know I told you to get away from me. I told you to leave me alone. Oh, but I had to change your heart and I've been needing you all night long. Yes, yeah, I've been needing the good thing. I ain't had none of the good things. Yet I looked at my baby and I said, baby. I said, what is it that I got that you want? Yeah. She looked at me, she said, real slow, real soft, real sweet. She said this right here. just don't go right. Well, I want to tell you one thing, and it's for sure. You treat your woman like you treat yourself, everything is going to be all right. It's going to be all right. Yeah, it's going to be all right now. Ja, dat heerlijk. Een lekkere geïmproviseerde medley van eh, Leon Russell. Met eh, begeleiding natuurlijk van Clapton en eh, al die mensen die we daarnet genoemd hebben. Met Leon achter de piano. Jabby Jack Flash van de Stones en Youngblood van Sliber en Stoller. Dat was een 9 minuten en nog wat, gewoon ruim 9 minuten lang live tijdens de concert voor Bangladesh. Dat gegeven werd in 1971, eh, 1971 op 1 augustus. Twee concerten op één dag. Smiddags om 12 uur en s'avonds om 7 uur. En eh, we zijn ook nog even wat aan het rekenen geweest. Dat, is wel leuk. Eh, het concert heeft in de tijd ruim 200.000 dollar opgebracht in 2 in 71. En omgerekend naar vandaag zou dat dus toch inderdaad ruim een miljoen eh, dollar geweest zijn. Jij, jij 1 miljoen 246.000. Eh, ja. Dan zeg ik dat goed, wacht even. 1 miljoen 246.590 dollar. Ja, als je het dus omrekent eh, met inflatie mee. Dus wat het vandaag de dag de, opgebracht zou hebben. 1 januari 1972 was 100, de, 100 dollar. Ja. En dat is in januari 2009. Oké, dus een paar jaartjes 513,63 dollar en cent. Ja, kan je nagaan wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Goed, ehm, we gaan lekker door ehm, met de concert voor Bangladesh. Ehm, want we zitten een beetje in de festivals. En eh, volgende week heb ik er weer een. Welke? Eh, volgende week doen we de concert voor Kampuchea. Ook zo'n soort vergelijkbaar, vergelijkbaar iets. Eh, maar dan georganiseerd door Paul McCartney. Okay. Met onder andere Pete Townsend en nog wat bekende mensen uit, met name uit de jaren 80 hey, dat is niks voor jou. Nee, maar het, eh, is wel, een hele mooie plaat. Eh, concert voor Campuchia, dat doen we volgende week. Ook heel erg leuk. Eh, we gaan nu verder met George Harrison met een van zijn bekendste liedjes en ook mooiste liedjes. Een fantastisch nummer. En volgens mij, als ik me goed herinner, allemaal is het een prachtige akoestische versie. Here Comes the Sun van de LP Abbey Road. Daar, kwam het, daar, daar had hij het voor geschreven. En nu doet hij het helemaal akoestisch. George Harrison, Here Comes the Sun. Guitars. Let me get the uh, microphone on. sevdalı op akoestische gitaar met de jongens van eh, Badfinger, dat, dat Apple-bandje dus. Dat, eh, die speelden dus ook mee op akoestische gitaren. Geheel akoestisch dus met... Eh, en het liedje dat heette Here Comes the Sun. Ehm, we gaan door met Bob Dylan. Ja, we gaan nog een mooie van, van Bob Dylan draaien. Een beetje toepasselijke titel ook wel. Vooral voor die mensen die regelmatig met de trein moeten vandaag de dag. Ehm, een liedje van Dylan dat heet It Takes a Lot to Laugh. It Takes a Train to Cry. Nou ja, als je half uur staat de blauwbeek op een station... dan eh, moet je, kan je het janken wel uitbarsten natuurlijk over die treinen. It Takes a Lot to Laugh and It Takes a Train to Cry. Bob Dylan begeleid door Leon Russell op bas, George Harrison op gitaar... en die ik net nog vergat, te melden, maar die er wel degelijk eh, bij was... op tamboerijn alleen, slechts tamboerijn Ringo Starr. Nou, hier is Bob Dylan. I may dream, babe. Came by a thrill. I've been up all night, baby, leaning on the windowsill. If I time is coming. Dylan. Geweldig mooi. Ehm, it takes a lot to laugh and it takes a train to cry. Fantastisch mooi eh, nummer van deze ehm, LP Bangladesh. Hoeveel tijd hebben we nog eigenlijk? Kunnen we nog even? Dat ga ik jou eh, precies vertellen. We hebben nog uh, eh, 3 minuten 40. Ah, dan kunnen we nog een leuke korte van Bob aan draaien. Dat doen we dan maar. even kijken hoor. Dan moeten we even, even zien dat we Bob nog een Bobje Dylan doen. Low in the wind? Nee, die duurt te lang. We moeten een korte hebben is de kortste op eh, eh, deze kant. <laughs> Oh ja, is de kortste op deze kant. Nou, oké. Doen we een ander liedje. Ah, goed. Kan mij het schelen. something, George Harrison. Ja, doe die maar. Ja, vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, something. Oké. Komt ie aan. En dan gaan we naar het nieuws en het weer. En we zijn na het nieuws terug. Met zijn we alles Weer terug. Zo is dat. kwart van de Europeanen leefde in 2010 rond de armoedegrens. Volgens het Europees Statistiekbureau Eurostat